en een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In China zijn veiligheidsmaatregelen genomen in een populair winkelgebied in Peking... vanwege informatie over een dreiging tegen Westerlingen. Wat voor dreiging is niet duidelijk. Verschillende Westerse ambassades roepen hun burgers op om waakzaam te zijn. Ook de Nederlandse ambassade doet dat. In het winkelgebied is meer politie op de been. Het aantal illegale vuurwapens dat in Rotterdam in beslag is genomen is fors gestegen. Dit jaar zijn bijna 300 wapens in beslag genomen, 100 meer dan vorig jaar. De Rotterdamse politiechef Pauw maakt zich grote zorgen over de stijging. Ook zijn er volgens hem steeds meer nepwapens in omloop die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Zijn grootste angst is dat de politie een keer schiet op iemand met zo'n nepwapen. De politie en het OM zijn in Rotterdam een offensief begonnen tegen illegaal wapenbezit. In een aantal zaken zijn hogere straffen geëist. In Thailand zijn twee arbeidsmigranten uit Myanmar ter dood veroordeeld voor de moord op twee Britse backpackers. De twee, een man en een vrouw, werden in september vorig jaar doodgevonden op het toeristeneiland Koh Tao. Ze waren vermoord met een schop. De vrouw was kort voor haar dood verkracht. De zaak leidde tot veel ophef. Critici zeggen dat daarom de twee mannen uit Myanmar snel zijn aangehouden. Ze zouden onder druk hebben bekend. Volgens hun advocaten zijn de mannen in de gevangenis onmenselijk behandeld. Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek en zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het Thaise rechtssysteem. In het zuiden van de Verenigde Staten zijn zes doden gevallen door een zware storm met hevige regenbuien en tornado's. In de staat Mississippi verwoestte een tornado binnen 10 minuten tientallen huizen. Ondanks waarschuwingen gingen mensen toch de weg op en dat zorgde voor veel ongelukken. Het weer, wolkenvelden, ook opklaringen. Voorlopig blijft het droog, maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Ook neemt de zuidwestenwind toe. Vanavond weer droog en minder wind.